Zes uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Sneeuw en ijzel leiden tot problemen in het verkeer. Volgens de Verkeersinformatiedienst zijn er op de snelwegen al tientallen ongelukken gebeurd. Vooral op de A4 bij Leiden is het spiegel glad en schuiven veel wagens van de weg. Bij Nieuw-Vennep schaarde een vrachtwagen. Een auto botste er tegenaan en twee inzittenden raakten daarbij gewond. De weg is in de richting van Amsterdam afgesloten. Rijkswaterstaat heeft op onder meer de A4, de A10 en de A12 de maximaal toegestane snelheid aangepast. Automobilisten wordt aangeraden alleen de weg op te gaan als dat noodzakelijk is. Touroperators moeten stoppen met het aanbieden van excursies naar weeshuizen. Kinderrechtenorganisaties als UNICEF en Defence for Children zeggen in het AD dat het de weeskinderen meer kwaad dan goed doet. De excursies leveren de weeshuizen geld op, maar dat verdwijnt meestal in de zakken van de eigenaren. Veel kinderen zouden veel beter af zijn bij familie, zeggen de organisaties. In de tehuizen lopen ze het risico slachtoffer te worden van misbruik en kinderhandel. Een schietpartij in Breda heeft het leven gekost aan een man. De politie vermoedt dat het gaat om een 60-jarige bekende uit het criminele milieu. Onderzocht wordt of er sprake is van een liquidatie. Agenten en ambulancemedewerkers hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over de identiteit van de dader is nog niets bekend. Iemand uit Rotterdam heeft 18 miljoen euro gewonnen in de Eurojackpot. De man of vrouw moet de hoofdprijs van 90 miljoen euro delen met vier andere winnaars uit Duitsland en Denemarken. De identiteit van de winnaar is niet bekendgemaakt. Hij of zij vulde de winnende getallen in bij een winkel in Rotterdam-Lombardije. Het weer, winterse neerslag als sneeuw en ijzel... waardoor het nu al in het westen verraderlijk glad is... maar later ook in het oosten. Eerst vriest het nog, maar in de loop van de komende dag... gaat het vanuit het westen licht dooien. Zondag is het droog en 5 tot 7 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit Bakker van de ANWB.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 love. 106.9 ZFN but you're on So please don't make me wait 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS.